Dik Hark met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders zijn voorbij aan zorgkosten. Dat hebben bronnen bevestigd naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf. Het kabinet zal morgen bij de presentatie van de miljoenennota bekendmaken dat de zorgtoeslag omlaag gaat. Gezinnen met een modaal inkomen krijgen 160 euro per jaar minder. Mensen met een minimuminkomen gaan er tenminste 40 euro op achteruit. Door de maatregelen gaan de hogere inkomens meer zorgpremie betalen. In sommige gevallen gaat het om bijna 1000 euro per jaar. Eerder werd al bekend dat het eigen risico in de zorg omlaag gaat. In Zoetermeer is een locatie van een middelbare school gesloten na dreigementen via internet. Op Twitter werden de afgelopen dagen bedreigingen geuit aan het adres van twee leerlingen van de school, het Oranje Nassau College. Er circuleren op Twitter berichten van iemand die een leerling van de school rond deze tijd zou willen doodschieten. Daarom heeft de Zoetermeerse school om kwart voor elf vanmorgen alle leerlingen naar huis gestuurd en de deuren gesloten. De afzender van de tweets is bij de politie bekend, maar er is nog niemand opgepakt. Mensen die kinderporno op internet zetten kunnen binnenkort makkelijker worden opgespoord. De politie begint daarvoor een proef in samenwerking met internetproviders die fotowebsites beheren. Als iemand kinderporno via internet met anderen wil delen, controleert, de provider of die foto bekend is bij de politie. En als dat zo is, wordt de afbeelding automatisch verwijderd en kan de politie via het IP-adres van de computer bij de dader komen. Voorwaarde is alleen dat de foto's met kinderporno al in het databestand van de politie staan. Nieuwe foto's worden niet herkend. Met het systeem wordt een half jaar proef gedraaid. De werkloosheid is vorige maand verder gestegen. Volgens het CBS kwamen er in augustus 8000 werklozen bij, vooral in het onderwijs. In totaal zitten nu 421.000 Nederlanders zonder baan. Dat komt neer op 5,4% van de beroepsbevolking. Het weer nog bewolkt, maar ook af en toe zon. Blijft droog bij een temperatuur van een graad of 18. Morgen eerst zonnig en droog. Later mogelijk lichte regen in het zuidwesten.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 But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool. Reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his mother's not and a broken He's all over primetime news. Harry's got the same size hands as Marilyn Monroe. She put her fingers in the imprints that Met's Chinese theater show. She could have been a movie star, never got the chance to go that far. Her life was stole. Oh, now we'll never know. to the camera, said he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round, round.